Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een nieuw faillissement van Argentinië is voorlopig voorkomen. Dat dreigde nadat een rechter in New York vorige week had bepaald... dat het land een bedrag van zo'n 1 miljard euro voor 15 december... aan een van zijn schuldeisers moet betalen. Argentinië ging in 2001 failliet. De schulden werden geherstructureerd, waardoor de schuldeisers nog maar 30 van hun geld terugkregen. Niet alle schuldeisers gingen daarmee akkoord en een van hen kreeg vorige week gelijk van de rechter. Als meer schuldeisers zich op het vonnis zouden beroepen, zou het land opnieuw failliet gaan. Maar een hogere rechter heeft nu bepaald dat er over drie maanden een hoorzitting komt. Voor die datum hoeft er niet te worden betaald. Het debat dat vandaag in de Tweede Kamer zou worden gehouden over de hulp aan Griekenland gaat niet door. Kamerleden willen meer tijd voor het bestuderen van de gemaakte afspraken. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden spraken begin deze week af dat Griekenland minder rente over zijn leningen hoeft te betalen en langer over de terugbetaling mag doen. De afspraken kosten Nederland 14 jaar lang 70 miljoen euro, in totaal bijna een miljard. Minister Dijsselbloem stuurde over de afspraken een uitgebreide brief naar de Kamer. Die is te ingewikkeld om morgen al te bespreken, zo is besloten. De televisieactie Sta op tegen kanker heeft gisteravond bijna 40.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF kankerbestrijding. KWF zegt nog nooit zoveel nieuwe donateurs te hebben geworven met een tv-actie. In het programma dat werd uitgezonden op Nederland 1... waren optredens van onder andere Karin Bloemen, Claudia de Brij en Keen. Veel bekende Nederlanders vertelden over hun ervaringen met kanker... bij iemand in hun naaste omgeving. Afgelopen weekend stonden alle clubs in het betaald voetbal al stil bij de ziekte. Zo sprak zwemmer en ex-kankerpatiënt Maarten van der Weijden het publiek toe... bij de wedstrijd PSV-Vitesse. Het weer vannacht wisselend bewolkt en vooral in de kustgebieden enkele buien. Overdag bewolkt, ook af en toe zon, aan zee kans op een bui. En het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met van 4 tot 6 uur en van 2 tot 4 met... Eh, met Paul van Gelder. Oh Dit is nummer 1 trouwens in Amerikanen Roost op 13. Closing in on me. John Hyatt. I don't know what to do. Can't see the big picture anymore. If there's even one to view. Wife keeps pushing buttons. Spend all day staring at a little screen. I'm feeling invisible blues can't even find me. Wish I had a name for feeling nothing. Wish I still had my old address where anyone could come on over and just put me in a mess. Now we're telling everybody when we'll be taking our next breath. find me. like we never even met. blues hem zelfs niet kan vinden. Now the blues can't even find me. All I know to do is wait. Blijven staan bij Mystic Pinball en John Hyatt. Kans hebben zijn Buddy, Miller en Jim Dodderdale. Met Buddy en Jim, Ian Siegel, Candy, Stover Kid... Derek Scott and Tim O'Brien were usually a lot better than this. Jay tex House on the Hill, uh, Jamie Johnson, Living for a Song, Tribute to Hank Cochran. Uh, ga ik zo meteen wat van draaien trouwens. Phantom Limb, The, the Pines, Plain Song, Fat Lady Singing. Maria Muldaur first came in for Minnie. Gabby Young, the band called out for more. Gregory Page, Shine, Shine, Shine. Chris Christofferson met zijn nieuwe Feeling Mortal, waar ik verleden week wat van gedraaid heb. En de Bloody Jug Band met Governor Blood. Ik dacht altijd dat ik de gek van het jaar was, maar Johnny Burnett was me weer voor. Hij was het al in 1962. my ah. friends all say, how could you be so blind? I never thought she was the cheating kind. I've lost my pride, and now I fear that I'm the fool has at last been found. Let's get together and give a cheer, for I'm the fool of the year. Get out the blue ribbons, strike up the band. Come see the biggest fool, believe me, here I stand. So you can see why I should get the prize, since I'm the one who fell for all you can see why I should get the prize. Since I'm the one who fell for all her lies. So clap your hands and I'll shed a tear. You're looking at the fool of the year. You're looking at the fool of the year. Wat had hij toch een vrolijk Johnny Burnett. <laughs> Martin Joseph, nu we het daar toch niet over hebben... is een nieuwe ster vooruit, dacht ik. Maar hij heeft al diverse cd's gemaakt. En ik heb er wel eens één gehad, volgens mij, verleden jaar of zo. Zijn nieuwe in elk geval is heel mooi. Songs for the Coming Home. Er staan leuke teksten op. Onder andere, wat denk je hiervan? Not a good time for God. Two, three, dat denkt hij wel, maar dat is het helemaal niet. Not a good time for you, God. a good time for God. It's not a good time. Atheists deplore him, headless ignore him, men with bombs adore him. Agnostics rarely need, think tanks never heed, and orthodoxy creates him. It's not a good time for God. Not a good time. Singing Alley, Alley. time for God. It's not a good time. The right wing half defaced, the left wing half displaced, and bigotry's disgraced. Apocalyptics claim, prosperous preachers tame, perverted clerics shame him, and it's not a good time for God. It's just not a good time. time for God, just not a good time. Fashion sanitized, stars accessorized, robes and rings disguised. Mysticism hides, sophisticates deride, evolution chides. Empty churches lost and close friends double crossed and crucifixion cost and it's never been a good time for God. Just not a great time. Joe South, Games People Plays, die bekend geworden. Maar hij eh, heeft heel veel eh, leuke dingen gedaan. En heeft onder andere met Bob Dylan nog gespeeld. Een studiemuzikant was hij ook. Am Snowed, onbekend werk van hem, maar wel erg mooi of niet. Daarvoor Martin Joseph en Not a Good Time for God. De nieuwe Blues Traveler... jump up of Monte Monica, the hoor You got one boy with your right hand and the other one you hail a taxi cab. Big city girls, you make a mess out of me. Now I'm on my way back down to New Orleans. You got a nice car from a rich man with a gold watch and a fake see the latest band. Big city girls, you make a mess out of me. But I'm on my way back down to the Florida Keys. She'll take your last cash, past the velvet rope, and you gotta crash, cause it's your only hope. Big city girls, you make a you the one on exactly who you think you are. Big apple girls, you make a mess out of me. South Jersey girls, you make a mess. Ondanks de klote wijven gaat hij toch steeds terug naar New York City. <laughs> Blues Traveler, Susie Cracks, The Wave is nieuwe cd en daarvan... Eh, wat ga ik ervan? Oh ja, deze natuurlijk. Big City Girls. Joe Saalt daarvoor en I'm Snowed. Deze is, eh, ja, een bijzondere cd is, eh, is gekomen, uitgekomen toch wel. Van John, Jamie Johnson. niet zo'n bekende man, maar hij verzamelde heel veel bekende mensen om zich heen. En heeft een tribute-cd gemaakt aan, eh, gewijd aan Hank Cochran, Living for a Song. En Hank Cochran stond bekend om zijn country dingen, maar wel ook zijn goede teksten. Luister even naar deze bijvoorbeeld. Asleep at the Wheel doet deze met Ray Benson en Jamie Johnson zelf. I don't do windows. You treated me like a dog so long. But I went along to keep peace and I There's some things that I just won't do. I think it's time I told them to you. I don't do windows and I won't clean the stove if it keeps you in a good mood. But you've been mean to me sometimes. tired of being just a one of your toys. and let me tell you, and there's one more thing you don't understand. I wanna be treated like a natural man. I don't do windows and I don't play no second hand. I said, I said, I said, I don't do windows and I won't play second fiddle in your band. outside, I told her, I said, I do not play second fiddle. I don't play fiddle at all. Them windows, that can be dirty as they want. I don't do windows. Oh, yeah, you're just fiddling around. okay? you're fiddling around with me. I don't care if you can even see through the sucker. I don't do windows. put a collar on that fiddle player? Who gave that fiddler them pills? Just fiddling around. <laughs> and we have a few requests, but we're not going to leave right now. We're going to continue with the show. I, I don't want nobody if I. Okay. came. is een goedkope driedubbel cd uitgekomen. Popcorn heet die, met allemaal ouwetjes en heel veel remakes en zo. Maar hier en daar zaten toch leuke ja, jeultjes bij. Zoals deze, Edda James met Harvey Fuqua deed mee. En Harvey Fuqua zat ooit eh, eh, in een band met onder andere Marvin Gaye. Dus dan wil, het wel. <laughs> een mooie stem dus. If I Can't Have You werd voorafgegaan door Sleep at the Wheel, I Don't Do Windows. Van ook een nieuwe cd in tribute to Hank Cochran. Ook weer nieuw Wishbone Ash. migrant worker En dan komt er een man in de studio binnen met een hele grote baard. En het is geen Sinterklaas of de kerstman of zo, het is Camp Penner. bottles passed around. Open fire, further down the Nile is the king of denial. It's time to trial. closet full of pockets attached to every string, attached to hearts that are struggling please, please, please. No walls, no wall, no more settling the score. No more rich man favor, never favor the poor. People take the street, bring the rhythm, bring the beat, become electrified, intensified. True and tried You want the sunshine, you want the sunshine. you come the sunshine, you come the sunshine. Coke all the daughter, your days are getting harder. They came for the fuel, come for the water. It's the desire and the choice we make, what the harvest brings, the joy we sing. You we'll rock the boat, we'll rock the boat, we'll rock the boat. Stand En Penner We gaan met z'n medemensen. Zo zo voor de vader kunnen werken. Who will rock the boat? Who will rock the boat? Stand up, stand up. They came for the oil. Now they're after the water. Watch out. leuk live optreden van eh, John Wood en Camp Penner. En, eh, ze treden op in Nederland, bijvoorbeeld in, eh, lang, in Landgoed uh, Kerk Landgoed Steringsveert. donderdag, dat is ja, vandaag, van, moet je gauw wezen, <laughs> vrijdag. dat is een betere, ja, betere datum, denk ik. Camp Penner en John Wood, vrijdag 30 november in Huis Verloren in Hoorn En zondag 2 december in Maastricht in het Maris Theatertje dinsdag 4, eh, december in Heerlen in Cultuurhuis. En eh, woensdag 5 december in Nuenen, Our Living Room. Kun je ze klaar spelen, denk ik. Omer en de Houders, nu we daar toch niet over hebben. Ook een nieuwe. Niet bepaald een nieuwe sterren vooruit. Gaat al jaren mee in Texas. Too much is not enough. Daarvan let's go. sight. You're doing wrong, and that ain't right. You know going to live. er niet op te zeggen. Maar van haas uit ben ik nog een echte muziekliefhebber. Het is dan ook onvoorstelbaar dat ik zelf nog goede plaatjes mag draaien hier. Dat deze bijvoorbeeld heel erg goed is, dat vertel je toch niet door, hè? paper tiger. Paper tiger. You paper tigers are all alive. Your roar is much worse than your. tiger Sue Thompson was al feministe toen ze in de baarmoeder lag. <laughs> Paper Tiger, 1964. Geschreven natuurlijk door die geweldige John D. Loudermilk... die ook voor de Everly Brothers, uh, Ebony schreef. En nog veel meer eh, Tobacco Road bijvoorbeeld. Prachtige dingen. Goed, Paper Tiger, Sue Thompson. Het voorafgaande Omer en de Howlers. Dit is nieuw van Ad van Meurs. de berg van Zeil. Frieten over loon en bier in De easy riders van de pil. De Mississippi was de Maas van New Orleans. We zagen in de dingen wat we in ze wilden zien. Spraken hippie taal, een meisje was een chick, een gozer tref ik Jackie aan. Je vindt Madonna wat? Deze was tienmaal zo mooi. Met haar linkerbeen hing ze uitnodigend over de brede stoelleuning. Haar linkerborst hing half uit de doorkijkbloes. Haar blauw glanzend haar raakte bijna de grond. Ze was meer dan een man zich maar kan wensen. Alleen, ze had één bezwaar. Ze was dood. De gedachtenwereld van de gemiddelde privédetective wordt nou niet bepaald gehinderd door enige vorm van subtiliteit. Wellicht juist daarom kan hij alles aan. Behalve deze natuurlijk. later. Then you played with older boys and prefects. What's the attraction? heb hem vroeger grijs gedraaid en nog eens die te bluisteren. Holly eh, de Hallies uit 1967 en Carrie Ann. Daarvoor Ad van Meurs met een nieuwe cd. En, eh, ja, Nederlands, maar wel leuk. Easy Riders van de Peel. John Hyatt heeft een dochter, die heet Lily. Oh jee, dochje, Maar het is wel leuk. Lily, Hyatt en the Dropped Ponies. she won't be home. Joke, John F. Klaverband, Nederlands. Secret Little Medicine. Van the CD Wheels in Motion. Werd uh, voorafgegaan door Lily Hyatt, de dochter van. and The Dropped Ponies on the Road. Just for three days, had ik daarvan. Omdat ik geen Nederlands draai. Alweer, Jacques Mees. Van Eyes heet zijn nieuwe cd. Dollar if Blues. If you want to find a dollar, you got to work hard for death. You just can't wait for someone to come while you rest on your back. Throw money at your lazy ass and in your lap. If you wanna win a pony race, you gotta buy a ticket for that. Oh no, you can't gamble if you stay right where you're at. Cause no one's gonna give you any winnings from the track. Gotta shave, get a job, and comb your hair back. Put on a clean shirt and smile everywhere you're at. If you wanna play music, you gotta get a guitar and tune. If you're looking for fame, you better bring 'em all home too. Cause there ain't no money if you can't sing the dollar blues. hard for dead. Just can't wait for someone to come while you rest on your back and throw money at your lazy eyes and in your lap. And throw money at your lazy eyes and in your lap. Sorry Jack, ik dacht je hebt een mondharmonicaatje nodig, maar... <laughs> was helemaal niet nodig. Eh, Hubert is er alweer met zijn koek en zijn fototoestel. Geweldig allemaal. Ik eh, ben er volgende week weer, denk ik, van 2 tot 4. Van 4 tot 6 zit Hubert Moer hier dan weer. En over jaren komt uh, Roel Koeners weer terug. Want hij kan Argentinië niet meer uit, want dat is failliet. Dat weet iedereen natuurlijk. Mooi om dit na te doen. Ride the Train, Jimmy C. Williams. the train, ride the train. Anywhere I'm going, I ride trains. Sleeping in boxcar when it rains. Ride the train, ride the train. Orange blossom the cannonball. The Chattanooga freight trains, Lord, we drove them all. I've watched the Santa Fe layer smoke against the sky and listened to old number three rolling through the night. Ride the train, ride the train. Oh, anywhere I'm going, I ride trains. Sleeping in a boxcar when it rains. Ride the train. Pacific, the Overland Express. And up ahead, the coal cars of West Virginia's best. And Oklahoma's Frisco, the biggest one of all. I've listened to that silver steed's lonesome midnight call. Ride the train, ride the train. Oh, anywhere I'm going, I ride trains. Sleeping in a boxcar when it rains. Ride the train. train.